Kees met het NOS-journaal. De tunnel in de A2 bij Utrecht kan eindelijk open. Volgens de gemeente Utrecht is de veiligheid nu gewaarborgd. De tunnel werd al in 2010 opgeleverd, maar de gemeente gaf toen nog geen openstellingsvergunning. Met name de beveiligingssoftware moest worden aangepast. Om het verkeer te laten doorstromen werden naast de tunnel tijdelijke rijbanen aangelegd. De tunnel in de A2 is ruim anderhalf kilometer lang en is in feite een overkapping. Die moeten ervoor zorgen dat de snelweg geen barrière vormt tussen de wijk Leidse Rijn en de rest van Utrecht. De tunnel gaat de komende maanden open. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Chipmachinefabrikant ASML heeft een recordjaar achter de rug. Zowel de omzet als de winst was hoger dan ooit. De omzet groeide 25% tot ruim 5,8 miljard euro. De netto winst kwam uit op bijna 1,5 miljard euro, een stijging van maar liefst 43%. Het laatste kwartaal van 2011 viel wat tegen, maar volgens het bedrijf ziet de eerste helft van 2012 er weer goed uit. ASML is de grootste fabrikant van chipmachines ter wereld. Er werken bijna 8000 mensen, verspreid over 16 landen. Het hoofdkantoor staat in Veldhoven. De Engelstalige versie van online encyclopedie Wikipedia is voor 24 uur op zwart gezet. De website protesteert op die manier tegen plannen in de Verenigde Staten voor strenge anti-piraterijwetgeving. wetgeving met die wetten kunnen over de hele wereld websites die content aanbieden waar auteursrechten op rusten worden geblokkeerd. Ook andere grote internetbedrijven als Google en Twitter maken zich grote zorgen over de plannen. Ze vinden dat de Amerikaanse overheid niet de macht moet krijgen om het internet te censureren, zoals in China en Iran. De Amerikaanse wetsvoorstellen hebben wel de steun van de film- en muziekindustrie en van softwaremakers. Het weer. In het oosten nog zon. Vanuit het westen toenemende bewolking en vanmiddag van tijd tot tijd regen. Vanmiddag is het 3 graden. Maar vanavond stijgt het kwik naar een graad of 6.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 Heeft te maken met Aanrijdingen eerder vanochtend. Bij Hoofddorp is maar één rijstrook open. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Het verkeer staat behoorlijk vast rondom Hoofddorp. Op de A9 ook maar Amstelveen bij Knopen op 7 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 9 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug 5 kilometer na een aanrijding, daar is de linkerrijstrook dicht. Ook een aanrijding op de A15 Gorkum-Europort. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Sjaardoos 8 kilometer. Bij Sjaardoos zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Europort kan het beste de borden Den Haag-Hoek van Holland volgen. Route via de A16, A20 en de A4. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Randweg Dordrecht 7 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 6.